Jeroen met het NOS Journaal. De democratische presidentskandidaten Joe Biden en Bernie Sanders... zijn in Amerika de grote winnaars op Super Tuesday. Biden staat in acht van de veertien staten waarvoor verkiezingen zijn gehouden op winst... maar de staat met de meeste gedelegeerden, Californië, gaat naar zijn rivaal Sanders. En die won ook in drie andere staten. Miljardair Michael Bloomberg lijkt de grote verliezer. Hij won geen enkele staat. Eurocommissaris Timmermans wil lidstaten kunnen bestraffen... als ze te weinig doen om de klimaatdoelen te halen. Dat blijkt uit de Klimaatwet die hij vandaag presenteert. Als hij niet kan ingrijpen is Europa in 2050 mogelijk niet klimaatneutraal, zegt Timmermans. Dat doel werd in december afgesproken door de meeste EU-regeringsleiders. Maar alle landen moeten ermee akkoord gaan. Binnen het Europees Parlement leidt het voorstel tot kritiek. Opnieuw zijn er in China minder nieuwe besmettingen met het coronavirus geteld. Er waren 119 nieuwe patiënten, dat is een nieuw laagte record. In andere landen die zwaar zijn getroffen, zoals Zuid-Korea en Japan... stijgt het aantal patiënten nog steeds. In Japan houdt de regering er nu ook officieel rekening mee... dat de Olympische Spelen misschien moeten worden uitgesteld. Het aantal doden na twee tornado's in Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee is opgelopen tot 25. Ook zijn er tientallen gewonden en honderden mensen zijn dakloos geworden. De ravage is groot. 40 gebouwen in Nashville hebben schade of zijn ingestort. Reddingswerkers zijn in het puin nog op zoek naar lichamen. Steeds meer elektriciteit wordt opgewekt uit duurzame bronnen. Vorig jaar werd in Nederland bijna een vijfde meer groene stroom opgewekt. Dat kwam volgens het CBS vooral doordat er meer zonnepanelen zijn geplaatst. Het grootste aandeel in groene stroom komt nog altijd van windmolens, bijna de helft. Het weer, wolkenvelden met wat opklaringen en op de meeste plaatsen is het droog. Het is 1 tot 4 graden. Later vandaag af en toe zon en vooral vanmiddag kan er in het binnenland een bui vallen bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeers. Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland zelf valt het reuze mee met het aantal files. Maar bij Almere is het eh, wel misgegaan op de A6 richting Amsterdam. Tussen Almere buiten en Muidenberg nog een half uur vertraging. Door een ongeluk eh, komt dat.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 Goedemorgen. over acht hier bij ZFM. Goedemorgen. En buiten, buiten schijnt de zon. Kijk eens lekker naar buiten. Heerlijk. She was walking in the street, looked up and noticed. He was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye In a corner of a smile. One conversation, a simple moment. The things that change us if we notice when we look up sometimes. They said, I. make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love, you'll find that someday. someday to the kitchen Talking to the driver about his wife and his children On a run from a country where they put you in prison For being a woman and speaking your mind And she looked in his eyes in the mirror and he smiled One conversation, a single moment The things that change us if we notice When we look up sometimes They said I would never make it But I was built to break the mold The only dream that I've been chasing is my own so I sing a song for the hustlers Trading at the bus stop Single mothers waiting on a check To come young teachers burgemeester van Zandvoort. Heel erg hartelijk gefeliciteerd met jullie 30-jarig jubileum. blood you bleed is just the blood you own. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to it? april draait hij in voor De nieuwe James Bond. En dit was de theme, zoals het zo mooi heet. Billie Eilish. De jongste artiest die ooit een thema gemaakt heeft voor een nieuwe James Bond. Gaan wij lekker door met vrolijke, zonnige muziek op deze zonnige dag hier bij ZFM. Dit is The Weekend. Nog ligt het Noordzeestrand verlaten. Maar reeds bereiden de badplaatsen langs onze kust zich voor op het komende seizoen. Aan de opbouw van de consumptietenten wordt de laatste hand gelegd. De nieuwe boulevard van Zandvoort nadert zijn voltooiing. In deze badplaats zal men van de zomer, evenals voor de oorlog, weer kunnen zwemmen in een zoutwaterbassin dat tegen de duinrand aangebouwd wordt. Het terrein ervoor wordt met behulp van bulldozers geëgaliseerd. Overal staan de strandstoelen af te wachten op de eerste gasten. De terrassen op de boulevards noden ook reeds tot een zitje. In de dorpen krijgen de winkels een nieuw kwastje, een nieuw steentje of een nieuw doekje. Alles moet er piekfijn uitzien.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 De nieuwe Camilla Cabello, my oh my. Hier bij ZFM waar het 8 voor half 9 is. Buiten 5 graden op de officiële ZFM thermometer. Het wordt vandaag 8 graden. Blijft zonnig, geen regen en vooral geen wind. Heerlijk. verhalen had hij dan Maar we gaan gewoon nog even lekker door tot het eind.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 And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist heerlijk om die weer eens te horen. En vanmiddag in het tweede uur straks alleen maar Nederlandstalige producties of Nederlandse producties. En dit is er ook vast een. Lois Lane van 1995. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Like the legend of the phoenix. Ja, met Daft Punk wordt het dan zes over half negen hier bij ZFM. En ik heb een mooie nieuwe plaat voor je. De nieuwe Liana Lahavas. is Vorige week uitgekomen, precies een week oud. En hij is prachtig. Bittersweet, hier bij ZFM. Goedemorgen, Zandvoort. asking, Do you still love me? Don't know what to say. Let's speak in the morning. Please don't do this. I'm too far away. Don't know what to tell you, babe. No more hanging around. isn't right, something isn't right. Uh, oh, bittersweet summer rain. We're picking that fight every day. Oh, this shit's going nowhere. de nieuwe Liana La Havas. Na vijf jaar eindelijk weer een nieuwe single. Sweet, Prachtig. En je hoort hem hier bij ZFM waar het 20 voor 9 is. En wij gewoon lekker doorgaan met de oude plaat uit de jaren 90. The Outcast. I like the way you move. Goedemorgen, Zandvoort. ready for action. Nip it in the bud, we never relaxing. Outcast is everlasting, not clashing, not at all. But see, my went to do a little acting. Now that's for anyone asking. Give me one drip, drip, drop. There goes an orgasm. Now you the side of your face. We tapping right into your memory bank. Thanks. So click the ticket, let's see your seatbelt fasten. Trunk rattling like two midgets in the back seat wrestling. Speaker box vibrate the tag, make it sound like aluminum cans in a bag. But I know y'all wanted that 808. Can you feel that BASS bass? But I know y'all wanted that 808. Can you feel that BASS bass? All the girls all pause with glee. Turning left, turning right, thought they looking at me. When I was looking at them, they're there on the dance floor. Now they got me in the middle, feeling like a man especially the big girl. Big girls need love too, no discrimination here, squirrel. So keep your hands off my cheeks, let me study how you ride the beat, you big freak. Skinny, slim women got the so within them, you can them, lift them, them, give them something to remember. Yeah, loud timber when you fall through the chop shop. Take a deep breath and exhale. Your ex male friend, boyfriend was boring as hell. But well, let me listen to the story you tell. And he can make moves like a person in jail on the low. All that, all that. The Outcast, hier bij ZFM, waar het kwart voor negen is. We gaan door met de Nederlands plaatsen. 80, jongen uit Assen, Daniel Sauleka. Hij heeft ooit nog eens een liedje geschreven voor een buurmeisje van mij. Ja, daar waren we dan weer allemaal weer loers op. Goed, over 58 dagen de Formule 1 hier in Zandvoort. En twee weken later het andere feestje. volgens mij is het gewoon bekend wie er gaat winnen. Belgium, La Belgique, 12 points. van het Songfestival 2020. En wie presenteert dat? Jan Smit. eind hier in Zandvoort. Bijna 9 uur. Nog één plaat en dan is het journaal alweer naar beurt.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 C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja Je J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en la baby, tu dettes ça.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 Jaja, oh Jaja. J'suis pas ta carte en Jaja, non. Y'a pas moyen, Jaja, ouais. Encore t'en as, baby, tu dettes ça d'après toi. Encore t'en as, baby, tu dettes ça. Encore t'en as, baby. Encore t'en as, baby, tu dettes ça. Encore t'en as, baby. Oh Jaja, oh Jaja, oh Jaja. Ja, dat was hem Aja Nakamura. ja. hier bij ZFM waar het bijna 9 uur is. En na 9 een uur lang alleen maar Nederlandse producties. En ze komen allemaal langs. Van Benny Sings tot Spargo. En dat is ook meteen de opener. Uh, Wendy Moore komt natuurlijk langs. Onze zendgodse Wendy Moore. En nog veel meer. Dat allemaal in het tweede uur. Zometeen nationaal na de reclame. En dan weer helemaal terug met Nederlandse producties hier bij ZFM.